Vijf uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het kabinet wil miljarden euro's vrijmaken voor de aanleg van infrastructuur. Het gaat onder meer om extra lightrailverbinding in de Randstad... en het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Het is de bedoeling dat de vier partijen daarover vandaag knopen doorhakken... melden bron in Den Haag. Ook moeten de partijen een besluit nemen over de verbetering van de koopkracht... van de midden- en lage inkomens. Het type mortiergranaat waardoor in 2016 in Mali twee Nederlandse militairen omkwamen... heeft meer gebreken dan eerder bekend was. Verschillende onderdelen van de granaten hebben de verkeerde maat, blijkt uit defensieonderzoek. Dat was mogelijk ook de oorzaak van het ongeluk. Het ministerie overweegt juridische stappen tegen de fabrikant. De mortiergranaten worden sinds het ongeluk niet meer gebruikt door het leger. Eerder concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Defensie ernstig tekort schoot op de missie in Mali... Dat leidde tot het aftreden van oud-minister Hennis. In het Tatra-gebergte in het zuiden van Polen is een groep toeristen overvallen door zwaar onweer. Hulpdiensten zeggen dat de bliksem is ingeslagen en dat er doden en gewonden zijn gevallen. Hoeveel is nog onduidelijk, maar er wordt gesproken over mogelijk 20 slachtoffers. Daar zouden ook kinderen bij zijn. Poolse media melden dat een jongen van 13 is gereanimeerd. De hulpdiensten proberen met vier helikopters de slachtoffers naar ziekenhuizen te brengen. In Duitsland heeft een Syrische asielzoeker 9,5 jaar cel gekregen... voor het doodsteken van een inwoner van de stad Chemnitz. De rechter veroordeelde de man van 24 voor doodslag... en het toebrengen van zwaar letsel. Na de moord vorig jaar augustus kwam het in Chemnitz tot confrontaties... tussen links- en rechtse demonstranten. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Het weer zonnig en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Morgen ook zonnig en droog, al is er ook wat sluierbewolking. Het wordt dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam een half uur vertraging...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 Dit is ZFM. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet.